Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Commissie begin kreeg in 2008 en 2009 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Brussel wil onder meer weten waarom ING daarvoor geen passende vergoeding heeft betaald, terwijl het bedrijf wel winst maakte. Daarnaast vraagt de commissie zich af waarom hypotheekbank Westland Utrecht nog steeds niet is verkocht, wat wel was afgesproken. Ook zijn er in Brussel klachten binnengekomen over de werkwijze van ING in Italië. Daar zou de bank, dankzij de Nederlandse staatssteun, met lagere tarieven kunnen werken dan concurrenten. De Europese Commissie, ING en de staat hopen de geschillen in goed overleg te kunnen oplossen. Op de A2 bij Maarhezen wordt een grootscheepse controle gehouden. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Automobilisten worden via parkeerplaatsen van tankstations geleid. Aan de actie doen ongeveer 90 mensen mee van onder meer de politie, de douane en de belastingdienst. De controle bij Marhezen richt zich op criminaliteit. De kentekens van alle voertuigen worden gescand. Rond half 1 waren vier voertuigen in beslag genomen en een aantal belastingsschulden en verkeersboetes geïnd. Ook is 5 kilo hennep, 20 milliliter GHB en 20 gram speed gevonden. Lucille Werner heeft de Major Boshartprijs gekregen. Dat gebeurde op een gala van het leger des Heils in Amsterdam, waarbij ook koningin Beatrix aanwezig was. De Major Boshartprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die een bijzondere bijdrage levert aan de samenleving. Lucille Werner wordt door de jury geroemd voor haar inzet voor de integratie van mensen met een handicap. Ze is de enige tv-presentatrice met een zichtbare lichamelijke beperking. Major Boshart was jarenlang het gezicht van het leger des Heils. Ze overleed in 2007 op 94-jarige leeftijd.